Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump zegt dat Saoedi-Arabië zwaar zal worden gestraft... als blijkt dat journalist Jamal Khashoggi is vermoord... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Turkije vermoedt dat hij daar is gemarteld en in stukken is gesneden... door een Saoedisch doodseskader. Al ontkent de Saoedische kroonprins dat met klem. Trump denkt dat binnenkort duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Hij zegt dat hij erg boos zal zijn als blijkt dat de Saoedi's de journalist hebben vermoord. Trump weet nog niet met welke sancties hij dan zal komen. Maar de Amerikaanse wapenleveranties aan Saoedi-Arabië gaan volgens hem in ieder geval door. In een horecazaak in Amsterdam-West is gisteravond laat een explosief naar binnen gegooid. Het personeel spreekt van een brandbom die tussen de aanwezigen ontplofte. Niemand raakte gewond, wel is een aantal mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Wie het explosief gooide en waarom is onbekend. De horecazaak bij de Sloterplas is opgezet door vrijwilligers... en biedt werk aan mensen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden. De Ronde van Lombardije is gewonnen door de Fransman Pinot. Hij kwam in de Italiaanse stad Como alleen over de streep. Afgelopen woensdag won hij ook al Milaan-Turijn. De Ronde van Lombardije gaat van Bergamo naar Como... over een afstand van 241 kilometer... en wordt een van de vijf wielermonumenten genoemd. Pinot zat in een kopgroep van vier. Later had hij alleen nog de Italiaan Nibali in het wiel. Maar die hield het tempo van Pinot niet bij en werd uiteindelijk tweede. De Belg Dylan Teuns eindigde in de ronde van Lombardije als derde. Het weer. Met 23 tot 27 graden is het vanmiddag extreem warm voor de tijd van het jaar. En ook vanavond blijft het zacht. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen neemt in de middag en avond de bewolking toe... en vallen later enkele buien. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Volgende week is het minder warm en licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Baan en Blarikum 7 kilometer file door een kapotte bus.